Jelle Visser met het NOS-journaal. België heeft in totaal 10 miljard euro bevroren van Russische banken, bedrijven, politici en oligarchen in de kring rond president Poetin, meldt de Belgische krant Tijd. Welke bedrijven of personen zijn getroffen is niet duidelijk. Veel Russen zouden belangen hebben in de Belgische diamant- en energiebedrijven. Ook TUI Belgium wordt genoemd. De reisorganisatie heeft een Russische aandeelhouder die op de sanctielijst staat. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord, dat meldt CNN. Onduidelijk is waar die ontploffingen plaatsvonden. Het Russische leger rukt steeds verder op naar de hoofdstad, zo bleek uit nieuwe Amerikaanse satellietbeelden. Volgens CNN zijn langs alle hoofdwegen verdedigingslinies opgezet. Vanwege de Oekraïne-crisis trekt Deutsche Bank zich toch terug uit Rusland. Het financiële concern meldt dat het zijn werkzaamheden in Rusland gaat afbouwen... en dat er geen nieuwe activiteiten bijkomen. Eerder deze week verklaarde Deutsche Bank dat het zich niet ging terugtrekken... omdat het concern klanten heeft die Rusland niet van de ene op de andere dag kunnen verlaten. Eerder maakten de Amerikaanse banken Goldman Sachs en JP Morgan Chase al bekend Rusland wel te gaan verlaten. De Russische luchtmacht zegt vrijdag 82 Oekraïense militaire installaties te hebben vernietigd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Het zou onder meer gaan om luchtverdedigingssystemen, munitie- en brandstofdepots en drones, onbemande vliegtuigjes. Sinds het begin van de oorlog zijn er volgens Rusland al bijna 3400 militaire objecten in Oekraïne vernietigd. De claims zijn niet door onafhankelijke bronnen geverifieerd. En dan het weer. Vanochtend is het droog, maar bewolkt en soms wat zon. Vooral in de avond kan er een bui vallen. Het wordt 12 tot 15 graden. Zondag start opnieuw droog met soms wat zon.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 It took so long, still I believe somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. you've given me like the work of art. Wherever you are, you'll always be the one who got away. And now I can't forget you. How could I let you leave me dancing on the floor alone? Another DJ's gone. serve sound family. Yeah. We're about to do this. You know how we get down. Oh yeah. You know that. Come on, I'm already out. Like what? Like what? You know, yeah. girl, you're the star of my show. show. In this club, popping bub. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body.